vanuit de binnenstad van Horen. de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Shut your eyes to wanna make you see our destiny, how it's supposed to be. let the darkness fade, find comfort in my shape, cause you're not. de hele week nog gaan bewonderen als zijn Radio 5 alleen plaat voor je hoofd. Nemesis en Afterlife. Goeie, ja, goede eh, eh, iedereen. Het is uur nummer 54 voor de snelle rekenaars. Ja, we hebben nog zes uurtjes te gaan en dan hebben wij de 60 uur volgemaakt. Ik nodig je bij deze uit om eh, in ieder geval mijn programmeringen tot 8 uur te komen bijwonen. Lekkere muziek om eventjes gewoon lekker onderuit te zakken en bij te komen van die 54 uur live radio. Want ja, ja dat gaat niet in de koude kleren zitten moet zeggen dat het me wel uh, uh, raakt allemaal. En vandaar ook de volgende plaat. The Wonderful Life of Johnny van mijn muzikale vrienden van The Item. Johnny was never the kind of guy to be quiet nor shy. Never Bonnie out of school knew Johnny was looks and is cool. But Johnny, he'd never do much. And he'd always say, and I wait, you watch. I'll make it out of the room, cause I'm Johnny. And I ain't no fool. Johnny was the kind of bloke that laughs hardest about his own jokes. Police didn't seem to find it funny when he was stealing and robbing everybody's money. Johnny said it couldn't be, and he'd always say, Now, now wait, you see, I will make it out of this prison, cause I'm Johnny. You better listen! Johnny van die item en eh, het nummer The Wonderful Life of Johnny. Nou, het zou zomaar een plaat uh, voor mij geschreven kunnen zijn. Ik zal ze even vragen deze heren waar of zij de inspiratie vandaan gehad hebben. Wil jij inspiratie opdoen of wil je de heren een keer zien spelen? Dan kan het volgende week tijdens iPop. dan is het zondag 8 april zijn ze hier onder andere te bezichtigen in de binnenstad van Horen. Een aantal cafeetjes die doen daar een heel leuke festival organiseren. Dat allemaal volgende week iPop in de Horens binnenstad. Nu nog het ja, 54e uur van de marathon Ah, ik heb zin in. Muziek, deze is ook lekker hè. Ja, nieuwe muziek. Of, ah, niet alweer helemaal nieuw. Ze hebben wel weer een plaatje erop volgen. Maar hier begon het allemaal mee. Faster the People. Radio 501. Is Radio 501. Keep on Rocking in the Free World. Natuurlijk het nummer wat we allemaal mee willen zingen. En ik kijk eh, met één schuin oog naar de teletextpagina 818. En daar gaan we ook van zingen hoor, met z'n allen. Nee, ik zeg je niet eh, dat ik eh, rood-wit gekleurd ben. Helemaal niet. Maar ik word er wel heel erg blij van als ik de stand op deze 1 april bekijk. En dat, te beseffen dat het geen 1 april grap, is. En voor diegenen die dat ook leuk vinden, gaan we het volgende liedje gewoon meezingen. En dan weet jij genoeg. En zoals Bob Marley dan zingt, singing don't worry about a thing, everything is gonna be alright. Three little birds. Eh, ja, en dan zou je maar Rob eh, heten. En dan zou je bij jezelf denken, goh, het is geen 1 april grap. Nee, het is echt waar. Rob, veel plezier zometeen met de Studio Sport. Want uh, eh, naar dit programma zal je wel niet meer luisteren, denk ik zomaar. Happy birthday. the air every day. Happy birthday, 508. Happy birthday. Rock and roll radio, Five Girl Eight. From We Cook with Fire. Happy birthday, Five Girl Eight. Rock and roll radio. Happy birthday. From We Cook with Fire. week. De Radio 501 Waar voor je hoofd. boss basement. en een nieuwe sensation onder begeleiding van de waanzinnige zanger het Hutkens, die ook zo eh, tragisch eh, om het leven kwam. Wat er nou gebeurd is, weten we nog steeds niet precies. Maar wat we wel weten is dat het eigenlijk eh, heel simpel is om een verzoekplaatje in te, aan te vragen. Die dien je in via de Babbabox of via studio.radio501.nl. Rogier en Kala die doen het op de Babbabox. En vraag aan Raccoon. Ik heb voor jullie gekozen. Speciaal daar in het huisje in jullie dorp, Mytown. the urge. There's a nightclub in a school. Faith, the devil, and a god. But more important, there's a bar. we've got neighbors with new cars, brand new cars. Here in my town, my little town, my little town, my town, this is my town. This is my town, my little town, my little town town, this is my town. So the city wasn't what you thought it'd be. Every night woke up and lost and found you see. I saw you like my kicks more than via de Babbelbox uh, was dit Raccoon speciaal voor Rogier en Kalla. Misschien wel een hapje aan het eten of eh, gewoon nog een lekker wijntje eh, onder het genot van het avondzonlicht. Ja, Charlotte, welkom in de show. Ja, dankjewel. Ja, Johnny. Wat heb jij ja. voor uh, nou, ik heb voor iedereen in de 501-studio en speciaal voor jou The Prodigy met Everybody in the Place. Ik zeg voetjes van de vloer. Ik doe met je mee. Ja, goed Lekker. Idee. Ja, sluit me helemaal bij je Charlotte. Goed zo. Everybody is in the place. Everybody is in the place. Everybody is in the place. Everybody is in the place. Everybody Everybody's in the place. Everybody's in the place. Everybody's Let's go! The Prodigy and everybody is in the place. Nou, zoals we net uh, de uh, studio van Radio 501 complex, die zit behoorlijk vol. Even kijken, 2, 4, 6, 8. Ja, toch wel gauw uh, negen gezicht hoor, die ik hier tel. En jij natuurlijk aan de andere kant van de internetverbinding die luistert, maakt het feest helemaal compleet. Uh, over feestjes gesproken. Vannacht eh, hadden wij hier ook een feestje eh, op de stream van Radio 501. House Classics. Die heb ik dan zelf gedraaid van 2 tot 4. Ik moet zeggen, daarna ben ik gaan slapen. En ik ben nog steeds heel erg moe. Maar ik kom nog één keer terug. En, als jij aan het koken bent, met deze 120 beats per minuut... dan zullen die aardappel wel heel snel gaar zijn hoor. Zet hem maar even harder voor de country en western en de reincarnation. uit vervlogen tijden, maar nooit vergeten hoor, deze plaat. Country and Western Reincarnation. Ja, House Classics. Uh, was een redelijk succes. Misschien dat ik daar nog wel eens in de toekomst een eh, vast eh, programma voor ga maken. Ik weet het niet. Je komt allemaal op allemaal ideeën, Charlotte. Daar is deze marathon. Jij niet? Altijd goed. Ja, ja. dat dacht ik ook. Ehm, nou, wat gaan we doen? Wat heb jij in de aanbieding voor ons? Nou, zoals je weet zijn wij natuurlijk bezig met de 501 Marathon. Jawel, en 54 uur lang al. Ja, nou, dat bedoel ik. En eh, dit nummer van Michael Jackson, Working Day and Night, slaat daar fantastisch op aan. Nou, je had de woorden uit de mond. Precies. Got Me Working Day and Night. Natuurlijk het uh, onmiskenbare geluid van Michael Jackson. Ja, en tijdens eh, zo'n eh, marathon, uh, het 54 uur natuurlijk ondertussen, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Muzikale bruggetjes, daar word je dan heel erg goed in en word je ook heel erg vindingrijk. working Day and Night, dan zijn we het liefst willen ontvluchten. Vandaar ook de Escapist van Whalen. diamonds on a pillow. He never treated you right, babe. So tonight I'll do it for real, but he won't forgive you like I did.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 And I will never need umbrellas in the rain. I wake up in strawberry fields every day. And the atrocities of school I can't forgive. The happy phantom has no right to ticket to the Universal Opera. There's Judy Garland taking Buddha by the hand. And then we sell them little men get up to dance. They say Confucius does his crossword with a pen. I'm still the angel to a girl who hates to sin. Woohoo! girl that you could truly love again? Will you still call for me when she falls asleep? Or do we soon forget the things we cannot see? Woohoo! The time is getting closer. nothing's on. I change your channels for an hour or two. Tweet all my thumbs just for a bit. I'm sick of all the same old shit. In the house with the locked doors and I'm fucking lit. Wipe my lips and close my eyes. Take me away from heaven. I'm trying Velcro Get me moving I sure as hell can't do it by myself I'm feeling like a dog in heat started darts on Summer Street. I locked the door to my old cell, and I lost the key. Bite my lips and close my eyes. Take me away to paradise. I'm drowning mine, I'm doing crimes and I smell like shit. I've got no motivation. Where is my motivation? No time touch of phone, but no one's calling. Call me pathetic, call me what you will. I buy the chance to get a job, but she don't like the one she's got. When masturbation's lost its fun, you're fucking lost. Take me away to paradise Radio 501. Ja, u hoort het. De dames willen weer naar buiten. Maar wist u dat ruim 300.000 koeien nooit de wei in mogen? Zelfs als de zon schijnt, blijven zij het hele jaar binnen in de stal.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 Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Ah, oh, mag ik, mogen we nog heel even tv kijken? Heel kort maar. Kom nou. op, heel even tv. Als u wilt dat dit stopt, moet u ja zeggen. Maar dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl. Dit is een commercial van Sieren. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bouw mee aan het nieuwe apenhuis van AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles. Hip, ja, nou inderdaad, we zingen het nog één keer met z'n allen, nog één keer mee. Leven in de gloria. Nou ja, eh, zingen is niet uh, geheel mijn eh, sterkste pak, maar ik bedoel het toch wel en ik zing het mee uit het diepste van mijn hart hoor.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 And I hope that you could still be into me. See, I'm the type that gotta try to make it in the industry. I'm far from a star. I still study, I play my guitar so I don't make money. Trying to save time for you, but my schedule is tight. I save time for friends, the people I like. I kissed you goodnight, woke up the next morning, and the only thing next to me in bed was my mic. that bites. Yeah, yeah, that's right. it a table set for two, or is it me heading out to work to buy things for you? And I hope now that you're gone, you'll hear this song telling you that you were wrong. Hey, I was working on your love song, figuring out what I had done wrong. Why aren't you here? Walking like a madman. Nou, dat eh, hebben we met z'n allen wel eh, verricht. Uh, dat, deze... Nou, ik wil zeggen, ja. Een wereldprestatie, zeggen wij dan. Dat vind ik zeker. Charlotte. Ik zeggen, hoera. Oh, hoera, hoera. We zijn drie jaar. Ja. Jij ook welkom in u 55. Hebben wij nog over u te gaan? Zes. Vijf. Vijf, sorry. Ja, nou, maakt niet uit. Joh, het is al laat. Hè? Ja, 55 uur opblijven. Dat is, ik moet nog even bijkomen. Ja, ik mag het zeggen. We moeten even de, de erbij houden. Anders vallen we in slaap. Moeten we niet doen. Working Like a Madman van Please. De dames en heren komen uit Amsterdam en uh, eh, timmeren behoorlijk aan de weg. Deze heren en dames timmeren niet meer aan de weg. Maar het zat er wel een hintje mee. Bizarre Inc. Corporations en... I'm eh, gonna get you. ook weer een plaatje uit het eh, hokje waarvan je zegt van eh, eh, de titel ben ik vergeten, maar je zingt hem zo weer mee. I'm Gonna Get You Baby, Bizarre Incorporation. hele lange naam, vergeet dat maar. Het, het draait om de muziek, beslot van onbekend en opkomend talent. Daar staat Radio 501 voor en dat is heel erg leuk. vanmiddag was natuurlijk Lakeside Stories in het eh, Schouwburgpark in Hoorn. En eh, daar trad op niemand minder dan Tom Wolkers. En zeg hey, Tom Wolkers, ja, de zoon van Jan Wolkers. Eh, geniet eventjes van de volgende track. En dat heet het nummer Cat in the Rain. Dan moet ik me toch even heel snel corrigeren, want het nummer heet anders. Het nummer heet Get to You. Nou, dat je het wel even weet. Onthoud. De naam is veel belangrijker. De heer heet Tom Wokers. The sky is much higher, the world is much brighter when you're around. But you don't seem to notice me. I'm lost, not to be found, stuck on the background of your life. While you're the brightest star on the scene, but I will get to you. Watch out now, I'm coming through. I'm gonna get to you. I really don't care. I take, I'll get to you. Everybody step aside, I'm coming through. Oh, I'm gonna get to you. I need you by my side now every day. I know every move you make, every line of your face, like the back of my hand but you don't even know my name. And if you could be with me, it would mean the world to me. How can I make you understand? Oh, to you, it's only a game, but I will get to you. Watch it now, I'm coming through gonna get to you. I really don't care how long this might take. I'll get to you. Everybody step aside, I'm coming through. radio501.nl it up. ja, de Jamaican Funk op jouw Radio 501. Vertolkt door de formatie Tom Brown, fucking for Jamaica. Eh, eh, eh, volgens mij is het het, enige wapenfeit. ik weet eigenlijk geen andere hit van deze formatie te bedenken. Jij, Charlotte? Nee. Nee, zeggen wij dan. Ah, kan ook wel een beetje door de tijdstip komen. Hè? Dat je denkt van, dat je een beetje, een beetje ver, bent een beetje... beetje duister allemaal. Ja, precies. Ja. die uurtjes gaan tellen nu, hè? Ja, maar. Ja, nou, ik heb nog, eh, nou ik hoop nog langer te leven natuurlijk, maar nog 40 minuten in deze show. En dan, uh, zit het er voor ons op. Oké. Ja, ja. Geen live radio meer. Dan gaan we gewoon lekker kijken hoe die anderen dat allemaal doen. Hè? Ja, dat gaan we doen. Ja. Muziek van Alaska. Gisteravond traden ze op een eh, pop- en cultuurpodium manifesto in Horen. De formatie uit Volendam, Alaska en het nummer 155. There was nothing left all inside the chair. gezellige drukte al om hier op mijn eh, instrumententafel. Ik vergat de schuif omhoog te doen en ja, dan, dan hoor je niks. Hè? Kan jij gebeuren. Thuis. Waar jij hebt geluisterd is de formatie Alaska. Er nummer 155 naast mij is aangeschoven Lucien. Lucien die ehm, <clears throat> gaat... Ehm, Lucien die gaat mij even verdringen van deze plaats van de microfoon. En maak ik ruimte voor Lucien. En dan schuift aan de andere kant. Ja, de techniek staat voor niets. Charlotte geeft ook haar koptelefoon af. Ik geef mijn koptelefoon af. Ik geef het woord aan Lucien. Maar niet voordat ik welkom in de uitzending heb gegeten, Theo. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat je er bent. Ja, nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd ook natuurlijk met z'n allen. Drie jaar is een mooie tijd. Ja, ook namens eh, Johnny bedankt voor deze felicitaties. Lucien hier op de radio van de volle dagen natuurlijk. Normaal gesproken op dit eh, fantastische tijdstip ook te beluisteren. Maar nu niet, toch wel. Theo, eh, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, waar kennen ze jou niet van? nou ja, van pophoren. Dat is een stichting hier in Horen. En eh, natuurlijk van... Ja, het bedrijf. Het is helaas geen stichtingen. maar het is gesticht eh, om een bedrijf te worden in ieder geval. Ja, dat wel. Eh, nou, en natuurlijk van de Hoornse Stadsfeesten. Ja, dat klopt. Wat staat, staat, ons allemaal te verwachten? Wat kunnen we verwachten met de Hoornse Stadsfeesten? Het wordt natuurlijk weer het wordt heel groot weer. We hebben heel veel locaties erbij. Ja? Ja, binnenlocaties. Het gaat heel veel in het park gebeuren. Oh, te gek. Met uh, Chris en Laurens natuurlijk van de Singer-Songwriters. Dat ze elke maand... Uh, Lakeside Stories, wat ze elke maand doen hebben we met de stadsfeest eh, echt een contest. Kun je je aanmelden, kunnen mensen winnen. En dan, ehm, dan speel je op zondagmiddag op de Rode Steen. Op het eh, grote podium, als je dat wint. De Rode Steen, het centrale plein van Horen. Het grote plein, ja precies. En het is niet ons hoofdpodium, want we hebben geen hoofdpodia. Maar eh, het is natuurlijk wel een heel groot podium. Het is, een mooie, het een mooie plek. Het is een plek die wel trekt natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. En dan hebben we natuurlijk... Ehm, op de Rode Steen zelf, eh, een beetje poppy. We hebben een hele grote eh, Bruce, eh, of een Bon Jovi tribute band uit Italië. Oh? Ja, de Italië? ja, de Dream Company. Ja, dat wordt echt helemaal te gek. Met danseressen en een, echt een waanzinnige show. En uh, Rupert Blackman, dat is een, een Engelse muzikant. Die speelde in het volprogramma van Beth Hart in Paradiso. Die heeft Paradiso echt volledig op zijn kop gezet. Ja. En die eh, gaan eh, de stadsfeesten openen. Dat is een, eh, een eer voor ons, maar ook een, ja, een eer voor hem. Want het is natuurlijk een mooi, mooi moment voor, de, voor het weekend. Zeker, zeker. En verder hebben we allemaal bandjes die jullie allemaal kennen. We hebben de Item, we hebben Easy Go, we hebben natuurlijk Stetsen en onze, al onze grote vrienden. Nou. En ehm, zaterdagmiddag doen we de Gerrits Landband. Dat vind ik zelf echt oh. te gek. Dat is het beentje van Laurens Rij, weet je. Dat, die jongens die hebben zijn verstandig gehandicapten die een band hebben. Dat, eh, ja, dat is echt eh, dat is zo leuk om te zien. Dus die, eh, die openen zaterdagmiddag de rode Roodsteen. Het is een feest om in te zitten en een feest om naar te kijken. Ja, daar moet je echt daar moet je bij zijn. Dat is echt ja, vorig jaar waren ze er ook, toch? Ja, toen stonden ze op het dal. Ja. En nu had ik zoiets van, ja, weet je, dit, het dal is dit jaar hebben we maar één dag. Het netwerk vult dat in op zaterdag. Hebben we alle okay, dansgroepen en hartstikke leuk. Dus ehm, ja, en nu heb ik de Gerrits Landband op de, op de Rode Steen. En dat wordt echt heel leuk. Nou, fantastisch. Ik heb heel veel zin in. Ja, dat wordt te gek. Want even de data natuurlijk voor de mensen die eh, luisteren, die denken: horen ze stadsfeesten, daar wil ik bij zijn. Wanneer, eh, welke data moeten ze uit de agenda blokken? 15, 16 en 17 juni. Juni? Nie. nie het, is altijd het derde weekend van juni, dus dan eh, ja, moet je gewoon altijd bij zijn. Vaste prik. Nou, we gaan het inblokken. En weg, nou ja, erin zetten in ieder geval zo'n blokje met, je, met pen zo. jullie gaan heel veel doen hè, bij de Hoornse Stadsfeest. ja, absoluut. we gaan live dingen uitzenden. Drie we zijn, podia. drie, podia. drie podia live uitzenden, ja. En welke podia zijn dat ook alweer voor de mensen thuis? Rode Steen, Kerkplein en het Dal. Feestje. Dus niet de Gersland bent. Ofwel. Ja, ja, ja bent Die komt er ook. Ja, ja, ja. Nou, gek. Nou, mensen... Eh, als je niet kan, eh, je zit ergens in Timbuktu, kan je altijd nog even naar www.radio501.nl. Ja, 16, 17 en 15 eh, juni. Ja. Andere volgorde. Dat moet je maar even in je agenda kijken hoe, hoe, hoe dat <laughs> loopt. Goed, uh, nou dankjewel voor deze toelichting. Uh, Gaat helemaal goed. Ongelooflijk. Het is allemaal zo simpel, maar toch eh, heel veel succes nog bij de voorbereidingen. Dankjewel. En ik zou zeggen, geniet nog even van dit fantastische marathonnetje. Tot dan. Ja, gaan we even luisteren naar Ellie Reed. geen Lou Reed, maar Ellie Reed. En dat is natuurlijk muziek. Speciaal voor de mensen die hier zijn. En voor de mensen die aan het luisteren zijn, is dit Ellie Reed met We Went From Name Calling to Calling My Name. station Calling. Muziek afkomstig van Ellie, Ellie Paperboy Reed. Moet ik het natuurlijk goed uitspreken. De titel van de volgende plaat, nou die kennen we allemaal wel. Die ken jij ook thuis. Is eh, onlangs verkozen tot single van het jaar 2011. En eh, voor mij is het ook een eh, heel lang nummer 1 genoteerd. Of bestselling, whatever. Zing we mee. Kajai. kader van het eh, originele versie, die hebben we nou al zo vaak gehoord. Eh, gewoon een remix. En dan moet ik het goed uitspreken. Eh, de remix, de Rufus Re-edit van, uh, van Kachai, Somebody I used To Know. Of Somebody That I used To Know. Whatever. Het is uur 55 van de marathon. En dan gaat het een beetje vervreemd allemaal daarboven in. 20 minuutjes nog te gaan. maar naar is Jorin van Orde. En dan na 8 uur is het een vrije inloop achter de microfoon onder begeleiding van Ariadne. Dus als je een woordje wil doen, de microfoon staat open. Maar over 20 minuten pas. Do you know who I am or where I came from? Feels I know you from way back. Let's try to get it on. Woman, you and I connect like in a love song. Nah, I, I know this can, it can't be wrong. Because one, two, or three, I'm in love. And I just can't get enough. I feel more than alright. Never stop this. Don't catch no sleep until the morning light. Never drop this. Oh. It's so good, our love so strong. And I'm so glad that you came along. Nah, I know this candy can't be wrong. One, two, or three, I'm in love. And I just can't get enough. I could. One, two, or three, I'm in love. And I am just kidding. dat is waar Radio 501 voor staat. En deze man, die ken je vanaf nu ook. Bart Oost-Indie en het nummer 1, 2, 3. Ik tel tot 3 en ik kijk tegenover mij. Daar staat Matthijs. Hallo. Ja, breaking news. Breaking, breaking, breaking news. Wij gaan namelijk eh, straks deze marathon afsluiten. En dat gaan wij doen. We hebben echt nou, geweldig nieuws. Je hebt echt groot nieuws. De, de redactie is druk bezig geweest. Florence en de Machine komen langs echt, hè? Voor een feestelijke ja. afsluiting. Ze staan in een uitverkocht paradiso, maar daarna zullen zij dus naar de studio komen voor een akoestisch optreden. Ja, dat is echt te gek. Ja, dat is toch niet te geloven. echt niet te geloven. Dat maak je, <laughs> ja, dat maak je gewoon mee op jouw radio501.nl. Ja. Hey, je wordt op je wenken bediend, lekker laag op de bank. Dus mensen die willen komen kijken, moeten even mailen of zo, denk hoe gaan we ik. Dat, want het eh, wordt heel druk anders. Ja, even op de mailinglijst. Ja, eh. zou ik doen. Waar kunnen ze naar mailen? Eh, studio.radio501.nl. En eh, laat dan even weten hoe graag jij daar wilt bij zijn en met hoeveel mensen jij komt. Uh, wat doen we? Twee mensen maximaal? Ja, per, Per mail? Ja. Want we moeten even kijken hoe het loopt. Maar ga, ja, maximaal twee mensen per mail. Laat het even weten. Studio.radio501.nl Nou, ik vind dat toch een applausje waard hoor. Ja, absoluut. Wat een feest op dat. Dat is waar we het voor doen. Live radio, 60 uur lang. Uh, nog tientje nog te gaan, dan ga ik even in de bar hangen zometeen. Ja, Always on the run, natuurlijk. Meneer Kravitz. Lady Kravitz, Always on the Run. Nou, lekker bezig zijn. Morgen is het maandag. En voor de mensen die moeten werken, nou, alvast heel veel uh, eh, sterker daarmee gewenst. Vanavond gaan wij hier een feestje bouwen. Zoals gezegd eh, op het uh, Vader Jacob Stage. Lawrence and the Machine. We zijn daar echt heel erg blij mee. En dan gaan we er ook een plaatje voor draaien. Ik neem nog één keer terug naar de hit Dogs Days Are Over. and the Machine. Dogs Days Are Over. Heb jij geen kaartjes voor vanavond in het uh, eh, poppodium eh, cultuur? Uh, ja, de place to be. Paradiso, Amsterdam. Ze spelen vanavond van een uitverkochte zaal. Florence en the Machine. Pech hebben voor jou, maar blijf gewoon lekker thuis. Want op jouw Radio 501 word jij verwend. De afsluiter van 60 uur live radio van dit weekend. Spelen ze hier gewoon op het Vader Jacob steeds Over festivals gesproken volgende week, het weekend van de Pasen. Festival de Bestuiging. Be bestuiving. Dat eh, vindt plaats in eh, DB's in Utrecht. In de bakkerij in Kastrikum spelen deze heren. Oei oei oei oei. En hoept Ima. Es geht morgens früh raus und spät wieder heim. Überall sind Menschen, nie bist du allein, du willst allein sein. Auch mal allein sein. Doch immer ist wer da und fühlt leider dich an. Du sagst ja, ja, das ist wirklich interessant. Fängst an, ja also, ja also, ich muss. Dein Gegenüber schiebt Frust, er spürt die Unlust, Lust. Agagagugu, dein Kopf denkt, da, da ist Unfug. Jetzt ist mal gut, du, du, dir geht es wohl echt ungut. Diese Zeit gibt dir niemand wieder. Nie, nie, nie, nie, niemand wieder. Überall sind Menschen und einer ruft immer macht sich bemerkbar, macht es noch schlimmer. Überall sind Menschen, überall sind Menschen, große, kleine Menschen, alle sind am Kämpfen. Überall sind Menschen und einer hupt immer. Macht sich bemerkbar, macht es noch schlimmer. Überall sind Menschen, überall sind Menschen, arme, reiche Menschen, alle sind am Kämpfen. Es geht morgens früh raus und spät wieder heim. Überall sind Menschen, nie bist du allein, du willst allein sein. Auch mal allein sein. Du kommst weder auf einen Plausch noch auf einen Blick. Du schrickst zurück, weil deine Uhr ständig tickt. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Was sagt die Uhr, Uhr? Was sagt die Uhr, Uhr? Nur noch auf ein Tanz, nur noch für ein Lied, nur noch ein Drink. Nur noch, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch kurz warten, nur noch Tschüss sagen. Nur noch, nur noch, nur noch, nur noch Urlaub vom Urlaub. Nur noch auf ein Tanz, nur noch für ein Lied. Nur noch ein Bild, nur noch, nur noch, nur noch, nur noch kurz warten, nur noch Tschüss sagen. Nur noch, nur noch, nur noch, nur noch Urlaub vom Urlaub. moet het eventjes eh, overnemen zoals Lucien het in mijn oren eh, fluisterde. Neuer Duitse Welt. Neuer Duitse Welle. Ach, het is al laat. Het is uh, eh, 5 minuten voor 8 uur. Uurtje 55 zit erop. Ik nodig je uit om uh, zo meteen deel te nemen. Gewoon lekker lang op de bank hangen voor uur 56. Die ga ik niet presenteren. Maar dat, eh, nou, weet je niet dat het Ariadne die eh, neemt zometeen plaats. En zoals gezegd, schuif lekker aan, die jongen bijvoorbeeld. Eh, die heeft ook nog wel wat te zeggen. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het fijn. Tot een, een, een, een, volgende show, een volgende keer op radio501.nl. Ik sluit af met een plaat van afkomstig uit België. Heel leuk, hoorde ik vandaag ook voorbij komen. En ik rij hem gewoon nog een keer. Customs Rex. Ik zeg bye bye, zwaai, zwaai. van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl